Kees met het NOS-journaal. De kandidaat-lijsttrekkers van het CDA zijn positief over een eventuele samenwerking met de PvdA. Ze zijn het over eens dat het heel goed mogelijk is dat het CDA met de PvdA in een nieuw kabinet komt. Dat bleek tijdens een onderling debat in Nieuwsuur. Eerste voorkeur van de CDA's lijkt samenwerking met VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie na de verkiezingen van 12 september. Met die partijen sloot het CDA eind vorige maand het begrotingsakkoord. Maar als die geen meerderheid halen, komt de PvdA volgens de kandidaten als eerste in beeld. In Jemen zijn 16 vermeende strijders van Al-Qaeda gedood toen ze onder vuur werden genomen door onbemande Amerikaanse vliegtuigen. Dat melden lokale autoriteiten en ooggetuigen. De aanvallen vonden plaats in de buurt van de stad Marib. De strijders reden in auto's toen ze door de raketten werden geraakt. De Verenigde Staten voeren geregeld aanvallen uit op strijders van Al-Qaeda met onbemande toestellen. De Griekse president Papoulias doet de komende dag een ultieme poging om de politieke impasse in zijn land te doorbreken. De afgelopen week mislukten drie pogingen om een kabinet te vormen. Als dat weer mislukt zijn er waarschijnlijk volgende maand verkiezingen. De druk op Griekenland neemt toe. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, zei dat de Grieken beter uit de euro kunnen stappen als ze hun verplichtingen niet na willen komen. Opnieuw zijn duizenden Spanjaarden de straat opgegaan om te protesteren tegen de bezuinigingen en de werkloosheid. Er waren marsen in onder meer Madrid, Barcelona en Malaga. De betogingen zijn georganiseerd door de verontwaardigden. Dat is de Spaanse versie van de Occupy-beweging. De verontwaardigden demonstreerden een jaar geleden voor het eerst. Ze begonnen, begonnen toen tentenkampen in onder meer Madrid en Barcelona. Het weer vannacht helder en koud met in het binnenland kans op vorst aan de grond. Overdag eerst zonnig, smiddags enkele stapelwolken.